12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Android-bedenker Andy Rubin moet vertrekken bij Google vanwege seksueel misbruik. Dat meldt de New York Times. Google vond de aantijgingen geloofwaardig en stuurde aan op Rubins vertrek... maar zweeg over de affaire. De topman kreeg 90 miljoen dollar mee. Rubin had een buitenechtelijke relatie. De vrouw zegt dat hij haar dwong tot seks in een hotelkamer in 2013. Daarop verbrak ze de relatie, aldus de New York Times... Volgens de krant heeft Google meer gevallen van seksueel wangedrag verzwegen. Een aantal bomraketten dat afgelopen dagen in de VS zijn bezorgd... bij critici van president Trump zijn verstuurd vanuit Florida. Dat hebben onderzoekers bekendgemaakt. Alle pakketten zijn inmiddels overgebracht naar het hoofdbureau van de FBI... waar ze uitgebreid zullen worden onderzocht. Na het failliet van de IJsselmeerziekenhuizen en het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam... bereiden ziekenhuizen in de omgeving zich voor op de opvang van patiënten. Zo zegt het Flevo ziekenhuis in Almere voor alle patiënten een adequate oplossing te zoeken en waar mogelijk het zorgaanbod uit te breiden. Patiënten uit het Slotervaartziekenhuis gaan naar Amsterdamse ziekenhuizen. Het Slotervaartziekenhuis sluit morgenmiddag om drie uur de klinische zorg. Dat is de zorg voor opgenomen patiënten. De polyklinische zorg gaat door, maar wordt afgebouwd. Een 64-jarige man die vorige week gewond raakte bij een schietpartij in Rotterdam is overleden, meldt de politie. De man werd in de wijk Kralingen van dichtbij beschoten toen hij in zijn auto zat. Hij werd door meerdere kogels getroffen. De man was een bekende van de politie. De dader is nog altijd spoorloos. De politie vermoedt dat het gaat om een afrekening in het criminele circuit.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 Eh, deze dame die stuurde mij een, eh, album op, een cd'tje. Um, en daar, eh, ja, het wordt allemaal omschreven als Relaxation, Piano en Inspiring Me Songs dat kan me niet zo goed af vandaag. Maar goed, ehm, maakt niet uit. Barbara Graf. Ze heeft natuurlijk een website. En die website staat op de website van peacefulradio.info. Daar kan je het terecht. Daarna ehm, Brian Crane met eh, ins, eh, Impressions from Paris to Praag. Nou, dat gaat er ook allemaal aankomen. komen. En eh, deze uitzending ja, eh, hebben we ook eh, veel muziek van Terry Oldfield. Dat zijn zeg maar de oudjes die langskomen. En ehm, ja, in een bepaalde periode kreeg ik veel albums toegestuurd van Terry Oldfield. Dus dat komt nu weer aan bod. Ehm, broertje van Mike Oldfield, Tubbering Bells, zoals jullie wel weten. En ze treden wel eens samen op ook. En Michael Oldfield doet wel eens mee op de albums van Terry Oldfield. Oké, okay, um, ehm, veel luisterplezier. My name is Jim Ottaway. I am an Australian electronic musician and composer. The song you are hearing is called Alpha Crucis from my latest album, Southern Cross. If you would like to know more about me and my music, I invite you to visit my website, jimottaway.com. Enjoy listening to Peaceful Radio. pianist John Fluker, thanking you for listening to my music here on Peaceful Radio. अथ मेधासूक्तम् ॐ मेधादेवी जुषमाणा न आगाद्विश्वाची भद्रासु मनस्यमाना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान् बृहत्त्वधेम विदथे सुवीरा त्वया जुष्टऋषिर्भवति देवि त्वया ब्रह्मा त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्वद्रविणो न मेधे मेधां म इन्द्रो दधातु मेधां देवे सरस्वते मेधां मे बुभावा धत्तां पुष्करस्रजा या मेधागन्धर्वेषु गन्धर्वेषु यन्मनः दैवीं मेधा सरस्वती सा मां मेधा सुरभिर्जुषता गुस्वाहा सामा मेधा सुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगति जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सा मा मेधा मयि मेधां मयि प्रजां मय्यग्निस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्रैन्द्रियं दधातु मयि मेधां प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु ॐ शां तिश्चां तिश्चां तिः Wilson.